Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote communicatiestoring in Rotterdam en omgeving is voor een groot deel verholpen. Volgens KPN zijn de verbindingen hersteld. Ook de communicatiesystemen P2000 en C2000 lijken weer te functioneren. KPN zegt dat het nog niet kan garanderen dat mensen geen last meer ondervinden van de storing. Dat moet het komende uur blijken. Vanochtend werkten onder meer de portofoons van de hulpdiensten niet goed. Het nummer 112 was minder goed bereikbaar en ook het reguliere telefoonverkeer had last van de storing. Het vervoerbedrijf RET heeft uit voorzorg de metro stilgelegd. Trams en bussen rijden wel, maar niet volgens de dienstregeling. De metro's maken nu proefritten. Als dat goed verloopt gaat de metro weer volgens de dienstregeling rijden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb spreekt van een ernstige zaak. Hij wil van KPN weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. De Duitse autofabrikant Daimler heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordwinst geboekt van 1,7 miljard euro. De omzet steeg met bijna 5 Vooral de Mercedes-divisie deed het goed. In Afghanistan is opnieuw een hoge functionaris bij een aanslag gedood. Vanochtend kwam de burgemeester van Kandahar om toen een zelfmoordenaar zichzelf opblies. De terrorist liet een bom ontploffen die verstopt zat in zijn tulband. Twee weken geleden werd in Kandahar de halfbroer van president Karzai vermoord. Het doden van hoge overheidsfunctionarissen lijkt een nieuwe strategie van de Taliban. De afgelopen tijd zijn tientallen Afghaanse functionarissen vermoord. De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht op de boerderij van terrorist Anders Breivik. Die had ze daar achtergelaten. De Nooren vonden het verstandiger om ze niet te verplaatsen en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan. De politie wil niet zeggen of het kant-en-klare bommen waren. Het weer, stapelwolken en in het noorden ook wat zon. Vanmiddag kans op een bui met in het oosten kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 las cosas raras de la vida. Sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, la mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, porque conseguirás que no te nombre nunca más.